Volgens de VRT zijn de twee doden terreurverdachten. De Belgische nieuwszender zegt verder dat het zou gaan om moslimfundamentalisten die van plan waren om een aanslag te plegen. Over een uur maakt het Belgische OM in Brussel op een persconferentie meer bekend. Bijna duizend huishoudens in Velsen-Noord zitten nog dagen zonder gas. Bij graafwerkzaamheden is een gas- en waterleiding geraakt, zegt netbeheerder Liander. Er is water in de gasleiding terechtgekomen en het schoonmaken daarvan kost tijd. Vorige maand gebeurde hetzelfde in Apeldoorn. Daar stroomde na een breuk in een waterleiding modder en water in een gasleiding. De Nederlander Ang Kim Sui wordt aanstaande zondag in Indonesië geëxecuteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat vernomen van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie wil alleen kwijt dat het de aangekondigde executie resoluut veroordeelt. Een woordvoerder zegt dat, de zaak, dat het de zaak op het hoogste niveau blijft aanvechten. Opvallend veel ouderen hebben een longontsteking. Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat 86 op de 100.000 mensen daar nu mee kampen. Normaal ligt de piek in de winter op 70. Het zijn vooral 65-plussers die ziek in bed liggen. Het grote aantal longontstekingen komt waarschijnlijk door de griepepidemie... die nu zes weken gaande is. Longontsteking is een bekende complicatie van griep. Het weer. Vanavond trekt de regen weg en klaart het op. Langs de kust staat vannacht nog even een stormachtige wind. Morgen af en toe zon en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt 7 graden. Vanaf het weekend gaat het s'nachts vriezen en is een winterse bui mogelijk. Dit was het en ons... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 6 kilometer. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopend Holendrecht, 4. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Knopend Badhoevedorp, 5 kilometer. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen het Amstel Business Park... en Knopend de Nieuwe Meer, 6. En ook op de A10 tussen Osdorp en Duivendrecht, 8 kilometer na een aanrijding.